Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Haal je naaimachine maar uit de kast. Want het zou zomaar kunnen dat mondkapjes op meer plekken verplicht gaan worden. Premier Rutte, ministers en deskundigen hebben gisteren een lang corona-overleg gehad. En volgens de Telegraaf hebben ze het over een mondkapjesplicht gehad. Die geldt nu alleen voor het openbaar vervoer. Voor morgen staat er weer een persconferentie gepland... waarin het mogelijk dus ook over de mondkapjes zal gaan. In Wit-Rusland is weer massaal geprotesteerd tegen president Lukashenko. Voor het zevende weekend op rij gingen boze Wit-Russen de straat op. Ze zeggen dat de president gesjoemeld heeft met de verkiezingsuitslag en ze willen dat hij aftreedt. In Burghaamstede in Zeeland is na een grote brand nog maar weinig over van een caravanopslag. Hoeveel caravans in vlammen zijn opgegaan is niet bekend. De Zeeuwse brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere loodsen. De treinpakken tussen Zwolle en Amersfoort is er vandaag niet bij. Werkzaamheden op dat stuk lopen uit. En dus rijden er vandaag geen treinen, maar bussen op dat traject. En Feyenoord heeft er een lekker weekend op zitten. In de Kuip wonnen de Rotterdammers gisteren met 4-2 van ADO Den Haag. Toch werd er nauwelijks gejuicht bij al die doelpunten. Vorig weekend zongen Feyenoord-fans er nog op los en hielden ze niet genoeg afstand. kwam toen veel kritiek op. De Rotterdamse burgemeester gaf de supporters nog één kans om zich aan de coronaregels te houden. En daar hebben ze naar geluisterd, zegt Dick Advocaat. Ik ben erg blij dat de supporters zich zo gedragen eh, hebben. Ze deden het fantastisch vandaag. Voor deze supporters was het nog wel even winnen. Het is een beetje een tenniswedstrijd. Hè? Tenniswedstrijd hoor je alleen geklap. Voor de rest hoor je ze niet roepen, schreeuwen. Nou, dat, oh, dat, was vandaag ook. Ja, al zou Mark Rutte zelf in het stadion zitten, zou die ook, uh, ook juichen als er gescoord wordt natuurlijk. Maar ja, we proberen wel gewoon zo min mogelijk te juichen. Het weer, een bewolkte dag. Vooral in het oosten en zuidoosten valt er regen.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 the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come to the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind She looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold chasing is my own.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 Ik zorg ervoor dat jij dit liedje hoort en ik zal zorgen dat je niet de dans mist. Sinds je in mijn leven. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal toeristen in Nederland daalt dit jaar met 70% ten opzichte van vorig jaar. Vanwege het Songfestival en de Formule 1 in Zandvoort werden 21 miljoen toeristen verwacht. Maar al die evenementen zijn vanwege corona afgelast. In Burghaamsteden in Zeeland is een grote loods door brand verwoest. In die loods werden caravans gestald. De brand brak rond half twaalf uit en in korte tijd stond het gebouw in lichte laaien. Hoeveel caravans in vlammen zijn opgegaan is niet duidelijk. De populaire Chinese app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. Een Amerikaanse rechter zette een streep door het downloadverbod dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Het weer, vooral in het oosten van het land regen, verder ook af en toe zon, bij 14 tot 19 graden.